In Heemskerk zijn daarom onlangs al camera's geplaatst... en ook in Beverwijk komt er nu camera-toezicht. Op sommige andere begraafplaatsen in het land hangen al sinds een paar jaar camera's... zoals in Tiel en Den Haag. In Hoensbroek, waar vorig jaar veel vernielingen waren, is gekozen voor extra surveillances, omdat camera's ten koste zouden gaan van de intimiteit. Een Syrische asielzoeker is in Oostenrijk veroordeeld tot levenslang. Hij heeft zeker twintig gewonde en weerloze militairen van het Syrische leger vermoord, zo oordeelt de rechter. De man van 27 maakte deel uit van het vrije Syrische leger dat strijdt tegen het bewind van president Assad. Hij werd opgepakt toen hij tegen een andere asielzoeker opschepte over wat hij had gedaan in de buurt van de stad Homs. Zijn advocaat tekent beroep aan. Hij vindt dat de woorden van de Syrische asielzoeker onjuist zijn vertaald. De organisatie Journalisten zonder Grenzen eist van Turkije de onmiddellijke vrijlating van de Franse fotojournalist Mathias Depardon. Die werd drie dagen geleden aangehouden op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische beweging. Hij was bezig met een reportage over de rivieren uit Fraat en Tigris voor National Geographic. Er zijn aanwijzingen dat hij wordt uitgewezen. Zo'n 500 omwonenden en ex-werknemers van het chemiebedrijf Gemoers bereiden een schadeclaim voor. Ze willen 50 miljoen euro van het bedrijf omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Volgens hun advocaat heeft een aantal mensen gezondheidsklachten en immateriële schade opgelopen. Gemoers maakte onder meer de anti-aanbaklaag Teflon. Daarbij werd de chemische stof C8 gebruikt. Die is volgens toxicologen gevaarlijk voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en de temperatuur loopt op tot 18 tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en vallen er buien.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 Eh, hebben we geen internet, maar onze collega Rob Harms... die heeft hier ongeveer zo'n duizend cd's in de kast staan. En die mag ik allemaal gebruiken, dus we gaan er gewoon een leuk programma van maken... met platen waarvan ik nog niet weet dat we ze gaan draaien. ik weet wel waar we mee gaan beginnen. Dat is met Summer in the City van The Love and Spoonful... En daarna hebben we Status Quo en The Wanderer. In ieder geval veel plezier de komende twee uur hopelijk. consider Ja, ja, dit was eh, Propaganda met uh, eh, Jewel. En dat kwam uit het eh, jaar 1985, dat je het maar even weet. En daarvoor natuurlijk The Wanderer van Status Quo uit 84... en uit 64 ehm, Love and Spoonful en Summer in the City. Dan gaan we nu naar de LP Ogden's Not Gun Flake Tobacco van de Small Faces... en daarop staat het geweldige nummer Afterglow of Your Love. the day een programma wat je eh, in principe niet kunt eh, uitvoeren zoals je zelf wil. Ogenblikje, ogenblikje alstublieft. Ehm, met een programma wat je eigenlijk niet kan uitvoeren zoals je zelf zou willen...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 Als je moet improviseren, dan improviseer je er gewoon doelgroepen bij. Net zoals bijvoorbeeld eh, een doelgroep uit de, de jaren 2000, et cetera. Hier is bijvoorbeeld de Nederlandse groep Raccoon met Love You More. clouds above go sailing by.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 Komen we weer een beetje in beweging. Tom Brown, Funkin' for Jamaica. van, wat was dat nou? Dat was eh, de Tom Tom Club. Een beetje een eh, groepje wat eigenlijk ook al in de Talking Heads speelde. En een eigen hitje heeft gemaakt en dat heette Wordy Rapping Hood. In de jaren 80 had je heel veel eh, bekende Engelse groepen... en daar had ik niet zo heel veel mee op. Duran Duran en Spandau Ballet. Ik vond het allemaal maar plastic muziek. En toch, en toch, uh, Spandau Ballet heeft één nummer gemaakt... en dat vond ik werkelijk fenomenaal. Through the Barricades. you. must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart the same in the music of the parade. And we made our love on wasteland. And Spandau Ballet met Through the Barricades. En dat was eh, de titel van de cd ook trouwens. We gaan naar het jaar 1984 naar een eh, heerlijk nummer van het eh, groepje Wang Chang Dance Hall Days.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 And you need her and she needs you. en het eh, groepje heette Wang Chang. En het we Dance Hall Days. De laatste vocalen voor het nieuws van drie uur. Dat wordt er een van Tears for Fears. En eh, we horen u graag terug, we zien u graag terug na het nieuws en de berichten.